Nou ja, Vicky Lugina. Stereo Love, de beste plaat deze week van Europa. De vraag is, waar staat hij natuurlijk zondag 27 december? Dan zenden we hem uit in de Eurohit, de top 100 van het afgelopen jaar. Vierman Sterk is 8 uur lang bezig om jou alle hits van het afgelopen jaar ten gehore te brengen. Ondertussen hoor ik buiten ook de muziek aangaan. De schaatsbaan is eh, denk ik geopend dan, eh, zeg ik even snel. Ga kijken hoor. Dus, ze hebben een leuk baantje neergezet. Geniet ervan dit weekend. Volgende week is er weer een nieuwe lijst.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 Zalm heeft volgens verschillende media het omstreden kredietbeleid van DSB verdedigd. Als uit onderzoek blijkt dat Zalm niet langer deskundig of betrouwbaar is, dan zegt hij dat hij zijn functie bij ABN AMRO neerlegt. Premier Balkenende is zeer tevreden met de nieuwe portefeuille van Eurocommissaris Kroes. De portefeuille gaat over nieuwe ontwikkelingen die van grote betekenis zijn voor de toekomst van Europa, zei de premier. Uit sommige kringen komt kritiek dat het een minder zware post zou zijn. Balkenende benadrukte dat commissievoorzitter Barroso niet wil dat commissarissen dezelfde post houden. De advocaat van de Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren heeft voor de rechtbank van Aken een brief voorgelezen van zijn cliënt. Boeren vertelt daarin over zijn leven. Hij vertelt dat hij trots is op zijn SS-lidmaatschap en betuigt geen spijt over de moord op drie Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 88-jarige Boeren staat in Aken terecht voor de moorden op drie verzetsleden. De Vereniging van Effectenbezitters vindt dat beleggers een klinkende overwinning hebben behaald in de World Online-zaak. De Hoge Raad bepaalde vanochtend dat het internetbedrijf en de banken ABN AMRO en Goldman Sachs de beleggers hebben misleid. Voor de beleggers is nu de weg vrij om bij de rechter een schadevergoeding te eisen. De Limburgse plaats Beek is in 2007 ontsnapt aan een groot vliegtuigongeluk. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Door een beoordelingsfout van de luchtverkeersleiding van Maastricht-Aken Airport... kwamen een Fokker met 20 mensen aan boord en een eenpersoons propellervliegtuig bijna met elkaar in botsing. Door het slechte weer zagen de piloten elkaar niet. Ze misten elkaar maar net. Het weer vanavond en vannacht vooral langs de kustbuien.